Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Nu op Radio 501. In die 501 met Rob de Grill. start to see shit, you know what I'm saying? Niggas see niggas driving around in fancy cars, diamonds, all that shit. Niggas think a nigga chillin'. Gotta go through a whole bunch of bitch shit, all that bullshit. But you know what? Fuck that shit, you know how I feel? Yeah. I'm never gonna give it up. Fuck that, I made a meal, but that ain't good enough. Ocean and a beach, so I can really live it up. See, that's the life, baby. You got to understand it's life, baby. Uh, I'm never gonna give it up. Fuck that, I made a meal, but that ain't good enough. Ocean and a beach, so I can really live it up. See, that's the life, baby. You got to understand it's life, baby. I got the mention in the nice ride, platinum chain in the ice watch. All this fame and my life's hard. I entertain in so many places, see so many different faces. They look the same from the stages. After the concert, I was a long work. Homesick from the road, smoking my lungs hurt. Even though now I'm recording songs, is better than when I was peddling, doing wrong. I brought the crew along with thuggin'. Fucking married bitches, they go they husband. Bitches ain't shit, we laughing with them, Can't even roll the streets now without the heat. I bust a nigga off post, This shit is weak. On trial, what I'ma tell a judge? He don't hear me no smile, he don't give me no love. Nor the jury, that's when I need celeb status and the blackness. These motherfuckers hate rappers. What a life. I'm never gonna give it up. Fuck that. I made a meal, but that ain't good enough. Ocean and a beach, so I can really live it up. See, that's my life, baby. You got to understand my life, baby. Uh, I'm never gonna give it up. Fuck that. I made a meal, but that ain't good enough. Ocean and a beach, so I can really live it up. See, that's my life, baby. You got to understand my life, baby. Uh, my girl hate when I'm with my boys think I'm cheating every morning, knocking at my door. State policeman, give them a reason, but I don't give it to them. They said they heard a disturbance and I just listened to them. See, I cooperate until they push me. Cops hate when you know the law, you ain't pussy. You not fake, can't explain how much I miss the plot. When we was slinging with my niggas screaming, fuck the cops. Now when I'm dreaming, I can see my dead friends smile. Wake up, I get some air, hit the mall for a while. Pick up some gear, I'm going to the studio. My engineer put the track up for our West, and he told me spit it clear. Uh, another hit just made, another album. So once again we get paid, and now we wildin', get hyped to shoot the video. Uh-huh. All in the city, yo. I'm hoping that a nigga blow, but y'all don't hit me though. I'm never gonna give it up. Fuck that, I made a meal, but that ain't good Ocean and the beach, so I can really live it up. See, that's my life, baby. You got to understand my life, baby. Uh, I'm never gonna give it up. Fuck that, I made a meal, but that ain't good enough. Ocean and the beach, so I can really live it up. See, that's my life, baby. You got to understand my life, baby. Uh, the haters say I ain't shit. Hope I fall, but I can't slip. Uh. Got a ball, got a bank chips. Old ladies hate my moms cause they kids ain't amount to nothing. Catch my moms in the bench frontin'. I gotta stay away. Gotta pray today. I'm glad I'm still alive. Fuck what the haters say. So many times I ain't wanna rhyme. Wanted a normal life where I ain't eyes all the time. Uh, so many problems too. Do what I gotta do. As long as my mom say, boy, I'm proud of you. I keep laying hits. Winners never quits. Plus, if I stop, how would I stay legit? I'm never gonna give it up. Fuck that, I made a meal, but that ain't good enough. Ocean and a beach, so I can really live it up. See, that's my life, baby. You got to understand my life, baby. Uh, I'm never gonna give it up. Fuck that, I made a meal, but that ain't good enough. Ocean and a beach, so I can really live it up. See, that's my life, baby. You got to understand my life, baby. Uh. Nog geen 24 uur uit. Een gevonden track van Nash. Het staat op de mixtape The Found Tapes. Never Gonna Give It Up op eh, Radio 5 alleen. Ja, en daarvoor eh, een van die eerste indie music artiesten uit Canada. De fameuze Shotgun Jimmy. En Last Late Year. Dit is tot 10 uur de Indie 501. En ze timmeren al behoorlijk aan de weg weer eh, dit jaar. De Lefty Soul Connection. vrolijke Frans die Huub van der Lubbe. De Dijk onderuit op Radio alleen. Ik heb straks voor jou eh, de plaat voor je hoofd van deze week. Hij is nog geldig tot en met eh, morgenavond 10 uur. Dan wordt hij weer uh, bekendgemaakt hier op Radio 5 alleen. De nieuwe plaat voor je hoofd. Een nieuwe talentvolle artiest die wij de hele week hier bij alleen zullen gaan steunen. De Cooks hebben een nieuw album uit, maar ehm, ja, ik moet er nog een beetje inkomen met dat, eh, met dat album. Daarom grijp ik toch maar weer even terug op dat oude, vertrouwde werk eh, van ze, waar, eh, ja, waar ze mijn hart mee hebben gestolen. De Cooks en Do You Wanna. Straks ook nog live on live. Twee artiesten die op een Nederlands podium staan deze week. En jij mag kiezen door middel van jouw stem op studio.radio501.nl welke we in geheel gaan draaien. En ik ga ze straks aan je voorstellen. Dus blijf gekluisterd op Radio 501. I was hoping Do you had an in your head So fed up the same old man There's broken bedrooms and there are broken hands Are you so fed up the same old would you like it if I put you into my world? There's broken hearts in the basement and broken love on the street. Are you so fed up of it always involving me? Eh, kijk hoe laat het is. Tien voor half negen. Zouden de, de kleine kinderen al op uh, bed eh, liggen? Ja, de hele kleintjes wel. Hè? Dat kan niet wel. Dit, dit is deze week de Radio 501. Plaats voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. 501 op zijn Canadees vanavond. Camp Radio en The Girl Who Stole My Motorbike. Tot 10 uur de Indie 501. Mijn naam is Rob de Geel, aangenaam. Leuk dat je luistert. We gaan straks een spelletje live on live spelen. Het is eigenlijk heel eenvoudig. <clears throat> Ik laat je straks twee fragmenten zien, eh, laten horen van eh, twee artiesten die deze week op een Nederlands podium staan. Van allebei krijg je ongeveer 30 seconden te horen. En op, die, op basis van die 30 seconden moet jij bepalen welk liedje je helemaal wilt horen. Dat kan door middel van het mailen naar studio.radio501.nl of even jouw eh, stem, jouw keuze in de shoutbox bij ons op de site te zetten. Hier is Level 42. Heaven in my hand. ik wel een beetje last van Oh, Coming in from the cold. Bob Marley. Radio 5 alleen. We gaan beginnen met Live or Live. Keuze nummer 1 vanavond. Wakey Wakey. So hello. I've waited here for you. Ever Tonight. I throw myself into. the red, out of head Wellicht herken je het als een nummer van de Foo Fighters, Everlong. Wakey Wakey maakt ook eh, zelf eh, liedjes, maar hij doet ook echt heel erg goed covers. Dat eh, laat ik even een stukje van horen. is keuze nummer 1 dus in Live or Life. En hier hebben we keuze nummer 2 voor vanavond. Dat is Alex Winston met Fire End. Nou, we weten waar jouw voorkeur naar uitgaat. Via studio.radio501.nl is het keuze nummer 1. Wakey Wakey in een cover van de Foo Fighters. Of wordt het toch keuze nummer 2 Alex Winston met Fire End. Studio radio501.nl is ons mailadres en je kunt het uiteraard ook even kwijt in de shoutbox bij ons op de site. Straks maken wij de winnaar bekend. Op internet werd eh, paar dagen geleden gevraagd om Angie Stone. Hier is ze weer eens op 5 Lane. Wish I Didn't Miss You. Same old story back again. She's not alone. betere plaats uit de jaren 80. op Vlak of Seagulls op Radio 51 en Iran. Ik heb hier een eh, leuke tweet van eh, Robin van Persie over Nico Dijkshoorn. Hij schrijft eh, Nico Dickhorn." Zo schrijft hij dus, je weet al wat de tendens wordt. Nico Dickhorn is een eikel, maar dat wisten we al. Nu weten we dus ook allemaal hoe serieus we jou moeten nemen. Nou, nou Robin, jij bent echt volwassen geworden hoor. Volwassen, volwassen. We. Growing Up op Radio 501. We gaan straks eh, de winnaar bekendmaken van Live or Live eh, vanavond. Je kunt nog heel eventjes eh, blijven stemmen daarvoor. dat kan via studio.radio501.nl. Keuze nummer 1 is um, Wakey Wakey. Keuze nummer 2 is Alex Winston. Oh, ja. Doe je gordel om. Zet je helm op. Dit gaat zo fucking hard, jongens. Veiligheid boven alles. Jawel. <laughs> yeah, yeah. And we're back again. Yeah. Check y'all. Hey, hey, yeah, hey. Harder dan dit is er niet. Dit gaat dieper ondergronds dan Subway Graffiti. Nee, je bent geen tank, maar je lijst van Biggie. Het is net als Mr. D, zeg ga binnen de vol. Yep, de flow zijn heet, maar toch blijf ik cool met die M op de beat. Yep, je weet hoe we doen. Dit is hip-hop in voor vorm. Rapper leten op de mic, je zijn in topvorm. Presteren boven de norm, dus voel mijn kip lekker. Yep, ik trek mijn bek open, lijkt wel. Oefening, baard, dus je moet er wat voor over hebben. Ik trek een sprint voor de eindstrip en weer mijn neus trek de This shit is easy, man. Veel te mak makkelijk voor ze. This shit is easy, man. Zo simpel. Yeah, te makkelijk. Yeah. Dit is harder dan diamant, harder dan de klappen die je warm in de pol van je mom. Harder dan mijn linkerhand, harder dan die grein die me drukte dat je op je zak belandt. Ah shit, ja dan moet zeker pijn doen en daarom op de reden dat ik dat nooit zou doen. Voel, dat is voor mij niet weggelegd. Props zijn degene die het doen, ik hou het liever bij rap, hip-hop, liever gezegd. Yeah. Geef me maar die boom en die breath Niet te veel gedoe, We sneg en die kick en that's it. Nee, meer heb ik niet nodig. Fok je stem en een vercode binnenkort. Heb je niet zo meer, maar is het een voice-over? Yeah, boy, het is over en blijf je erin geloven. Voel eens even aan je voor, want je bent ill in de zin van ziek. Ik niet, ik ben ill in de zin van dood. Ik kom harder dan beloofd in de vorm van muziek. Want tegen hard. Dat in mijn hart sneller doet kloppen. Het teken dat je de beat harder moet pompen. Ja, dit hard, Nee, het is niet te geloven met de snelheid van het liggetje te boven. Want dit hard, Dat in mijn hart sneller doet kloppen. Het teken dat je de beat harder moet pompen. Ja, dit hard. Ga boven je nieuw era cap, hip-hop met een hoodie op return of de boom bap. Op volle snelheid neem ik je mee. Dit is survival of the fittest. Zorg dat je overleeft vanuit de stad zonder hart. Toch, ik heb hart voor mijn stad. En veel boys die ik ken, die gaan hard van de nacht. Of je wordt hard genakt met een fles op je bakkers. En gaat hart hard naartoe, dit is Hofferman fuckers. man fuckers. Pop je de shit als een lekker bas, zou je mis moeten plakken. Nieuw hip-hop talent. Dat in mijn hart sneller doet kloppen. Het teken dat je de beat harder moet pompen. Ja, liggen hard. Nee, het is niet te geloven met de snelheid van het liggetje te boven. Want liggen hard. Dat in mijn hart sneller doet kloppen. Het teken dat je de beat harder moet pompen. Jij liggen hard. Ga boven je nieuw era cap. Hip-hop met de hoodie op je of the boom bap. Boom bap. Uit Rotterdam, Shahamir en Hart zijn eerste single. En uh, het zal eh, zeker weten ook nog niet zijn laatste zijn. We gaan bekendmaken wie de winnaar is van Live on Live vanavond. Het was een eh, ruime overwinning voor Wakey Wakey. Volgende week eens wat uh, eigen werk van eh, deze band. Maar hier is de Foo Fighters cover, Everlong. Hello, I've waited here for you. Everlong. Tonight, I throw myself into And out of the red, out of her head, she sang. race away with me, down with me. Slow. over my head, out of her head, she sang. Beter is de Foo Fighters. Everlang uitgevoerd de Wakey Wakey. Eh, zaterdag eh, in de vroege avond kun je ze zien in Paradiso. En Wakey Wakey heeft vanmiddag laten weten dat er nog een paar kaartjes beschikbaar zijn. Mocht je daar eh, naartoe willen. Leuke concerttip. We gaan naar de boodschappen. Daarna ben ik bij je terug voor het tweede en laatste uur van de Indie 5 OM voor deze donderdagavond. We doen het met James Morrison. Up. sink with me till it gets too dark, too dark inside your shell. Why do I even try when you take me for granted? I should know better by now. When you call, I already hear that crashing sound as it all falls down. It's never too late to turn it back around. your spirit break as it shatters into a million pieces. Just like glass, I see right through you in your parade of excuses. Feels like Groundhog Day to say the same things over and over. There's that look in your eye, and I hear that crashing sound. strong. It's the only thing that keeps me holding on. It's your heart that's weak, but it's not too weak to bring you back to me. Hier Kees met de minder fileberichten. Heeft u al plannen voor het weekend? Nou, wij wel. Meubelboulevard. Schoonouders. <laughs> Jongens, dat dacht ik niet. Wij gaan dit weekend aan de slag op de A27 tussen Lunette en Rijnsweerd. Gaan we de weg richting Almere verbreden tot zes rijstroken. En brengen we meteen dubbellaags zoap aan. Ik bel mijn schoonmoeder wel af dan. Dat eh, doen we de groeten. En dit doen wij allemaal voor minder files. Maar het levert wel even hinder op. Dus check van a naar beter.nl als u dit weekend wel naar uw schoonouders gaat. Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Nu op Radio 501. In die 501 met Rob de Grill. hij is er in de studio om mij van mijn werk te houden. We hebben de Rogier van Disfield. Vanmiddag heb je hem nog eh, kunnen horen tijdens het openingsuur op Radio 501. En natuurlijk donderslag, hè? Heel veel nieuwe muziek. Dit is alweer van een tijdje geleden. Ik geloof 2010 eh, kan dat. Falls en Miami. En daarvoor ook nog eh, Everything Everything. Met Photoshop Handsome. Niks meer gehoord van, eh, van de formatie, uh, jammer. Tweede uur van de Indie 501. Nog tot eh, tien uur ben ik bij jou. Mijn naam is Rob de Geel, aangenaam. Daarnaast tijd voor geluid uit de bunker. van Marda, my friend. Speciaal voor eh, mijn vriend Mauro. en van verhaal. Die we zonder centje pijn laten verrekken. Als we ze niet hebben gezien op het journaal. Trek die thuis wat in 501 Classics. Elke zondagmiddag van 12 tot 2 met Adrian Pomp. Maar het is gloedje, gloedje, gloedje nieuw. J Boogie, Go to Work on the Dance Floor. Radio 5 verleent tot 10 uur de Indie 501. Het is eh, alweer bijna half tien. We gaan straks beginnen aan het eh, muziekalfabet. Letter S staat vanavond centraal. Je kunt eh, artiesten mailen naar studio.radio501.nl waarvan de naam met de S begint. Liedjes die titeltechnisch met de S beginnen of een combinatie daarvan. Een S-artiest die een S-liedje gemaakt heeft. Stuur het naar studio.radio501.nl of zet het even in de shoutbox bij ons op de site. Ik moest zomaar aan deze plaat denken na Go to Work on the Dance Floor, The Far East Movement en Girls on the Dance Floor. feeling by the bar why don't you grab your girls and come chill with a star? Star. He up in VIP, drinks on we, swag on tight with a gangster lean. Everybody know just who I are. Yo, girl, you know what it is. Girl, you know what it is. Follow me to the flow. Follow me to the flow. You can bring a couple friends. You can bring a couple friends. They can drink a little more. They can drink a little more. They can drink a little more. They can drink a little more. They can drink a little more. They can drink a little more. Oh, you don't hear me though. Oh, you don't hear me though. They can drink a little more. shit, I think I'm gone. gone. You see that girl walking by, she gave me them bedroom eyes. Later on, I'ma take that home and smack them bedroom thighs. Girl, you know what it is. Girl, you know what it is. Follow me to the flow. Follow me to the flow. You can bring your friends. You can bring your friends. They can bring a couple more. They can bring a couple more. They can bring a couple more. They can bring a couple more. They can bring a couple more. They can bring a couple more. Oh, you don't hear me though. Oh, you don't hear me though. They can bring girls hit the dance floor. I'ma get you drunk and make you lose control. Gotta arch your back, swing your head, just like that. I don't care. And after here, I'm about to take you home. Yo, sip a little hand and I'm good to go. Got this hood feeling so remarkable. When the clock hits four, I'm out the door. So get your ass on the floor. Get your ass on the floor. Get your ass on the floor. Get your ass on the floor. Oh, you don't hear me though. You don't hear me though. Get your ass on the floor. Yeah. If you're looking for me, I'm with the. I'm easy to see. I'm with the. leuke muziek uit het Canada. Maar ik hoorde nog wel even een momentje waar een knipje gezet kan worden om het eh, liedje nog wat aantrekkelijker te maken. Even een half minuutje eraf te halen. De Skeletons 4 en Empty Eyes op Radio 501. Ga lekker door met het eh, insturen van jouw suggesties voor het eh, muziekalfabet. Letter S staat centraal, dus artiesten waarvan de naam met een S begint... kun je mailen naar studio.radio501.nl. Liedjes die met de S beginnen of de combinatie een S-artiest die een S-liedje gemaakt heeft. En als jij ehm, de link tussen de vorige plaat en de donderdisc van vandaag weet te vinden... draai ik voor jou nog even een extra plaatje. De donderdisk. Dit is de donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. veel. Natuurlijk, er zijn lafaards, er zijn schoften en schurken. Schandalig, misdadig, corrupt, crimineel. maar om je heen. Kijk om je heen. Kijk om je heen. Kijk om je heen. Natuurlijk heb je kleren leiden heb je boeven en teringleiers. Er is tuig en getijzen en gaaiers volop. Natuurlijk, er zijn racisten, er zijn fascisten en klojo's. Mafkees en een mafketels en nonos, Met een bord voor een koop. My Zij terug in Nederland, hè? Aanstaande vrijdag treedt hij op in eh, Breda, mocht dat eh, voor jou eh, in de buurt zijn. Voor mij is dat niet het geval. Dit is afkomstig van zijn ene laatste plaat die compleet genegeerd is in Nederland. Door de Wasteland, Ryan Adams samen met de Cardinals op Radio alleen. We gaan beginnen met het muziekalfabet. Ik vind het leuk dat deze is binnengekomen. Letter S staat centraal. Ja, en deze formatie, ja, de naam begint met een S.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 Uh, give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find it out. the yellow page of the books and books I've forgotten that I had these paperbacks. They know their age, they smell of weight and time that's resting warm. The open box. reason lies all seem to mingle into one. I read your name. Please Just Take These Photos From My hand. Radio de Indie 51 tot 10 eh, uur vanavond. We zijn druk bezig met het, eh, met het muziekalfabet. Letter S staat centraal. Je kunt nog steeds even sturen jouw inzendingen. De artiesten waarvan de naam met een S begint. Liedjes die titeltechnisch met de S beginnen. En dat zou bijvoorbeeld ook uh, de Smashing Pumpkins geweest kunnen zijn geworden, gezult. Maar iemand was jou net voor, dus je moet op zoek gaan naar een andere keuze. Hier is Zero. We zitten nog volop in het eh, muziekalfabet hier op Radio 5 alleen. Letter S staat centraal. Maar ondertussen moeten we ook nog wat andere zaken in de gaten houden. Bijvoorbeeld, hoe laat zou Gio arriveren in de studio? Het is elke week weer spannend. Je kent hem, jouw gastheer van eh, Geluid uit de Bunker. Rogier, wat denk jij? Eh, hoe laat denk jij dat, dat hij binnenkomt? Vijf voor. Vijf voor? Ik zeg één voor. Nou, we gaan eens even kijken wie er het dichtstbij zit. en ja, ja, wat zullen we daar... Wat, wat zeggen? Twee over. Armin denkt 2 over 10 dat hij pas eh, binnenkomt eh, wandelen. Nou, we, we, gaan het meemaken. 5 voor, 1 voor of 2 over. Als je tegenhoudt, dan ben je <laughs> ja. Maar ondertussen, ja, er zijn uh, al wat fans ingeschakeld van Gio, heb ik uh, gezien. Dat hadden wij ook allemaal scherp in de gaten hier. Dus uh, ja, vandaar deze, de S-artiest van vanavond uit de hiphophoek. Hier is Stix. Fuck altijd, fuck altijd, fuck altijd, niks anders, anders. productie. Punchlines op je gezondheid. Het begon klein bonsai. Toch zit de grond vol klein. Dit is voedsel voor dagen. We geven dit in porties, precies. Ver verwijderd van verkoopcijfers. MC-cijfers. Pak je boeken erbij, dit gaat hard. Soepel als mijn oude brood, voor me thuis als mijn oude trui. Eén ref voor elke verre vlek. Ik zit in het sterrenteam, sterk elftal met z'n zessen, niet stressen. Dit is de waarheid! We gaan diep, geheim als de overheid, wapen in boos. Ieder schot in de roos, rappers schamen zich dood, schrikken zich groot. Gelukkig heb ik een kijk op, switch mijn stijl op, Schrijf met een waterman en een waterdicht plant. Verhalen van alledaagse waanzin. Geen rapper in mijn atmosfeer, praat niet raar. Geen rapper in mijn atmosfeer, praat niet raar. Eh. We zijn opmerkzaam als tijgers, volmaakt als de draken Je kan niet ontcijferen wat we praten Je kan niet ontcijferen wat we praten ik kan niet ontcijferen wat we praten Vele begonnen rebel, ze gingen snel richting pop Vonden de top, vonden problemen Tomaten en dergelijke Verder kijken, je kan ons niet vergelijken Dit is de waarheid! De breakbeat maestro, geef je geen stro aan hem Dus je wel senior, stelt het helder voor Scherpzinnig, eigenzinnig We zijn er, we blijven, die werf hoera Hoera, hoera, hoera Start in je kosmos. En het label is top notch. Voor een ieder zonder stem schijn ik als een ster boven Pellion. Jongen. We zijn op opmerkzame stijgers, volmaakt als de draken Je kan niet ontcijferen wat we praten Je kan niet ontcijferen wat we praten Je kan niet ontcijferen wat we praten We zijn op opmerkzame stijgers, volmaakt als de draken Je kan niet ontcijferen wat we praten Je kan niet ontcijferen wat we praten Je kan niet ontcijferen wat we praten Voor de kracht, de G-kracht, druk je achter Hey, Armen is aan het vals spelen, Gio is er al lang al Rachie, je hebt gewonnen hoor Keurig op tijd. Gio in de house. Jouw gast is straks Sartine met geluid uit de bunker. Jouw wekelijkse ziek bent? En deze gaat in ieder geval niet draaien, want die draai ik al. Sticks en ART, Tijgers en Draken. Wat een eindbaard. We gaan de laatste plaat draaien van het muziekalfabet. Er is zowaar een, eh, een combinatie binnengekomen. Een S-formatie die een eh, S-liedje heeft eh, gemaakt in een heel ver, ver, ver grijs verleden. Maar eh, ja, we kunnen hem toch draaien hier op 5 alleen. En eh, Gio, speciaal voor jou hebben ze, ze, hebben iets ingesproken voor jou. Moet je maar gewoon maar eens even luisteren. He's a sweet soul, brother. Jamming. van Sweet Charles, You're the Soul Man, die we beter kennen als eh, in de uitvoering van eh, Sam en Dave. Radio 5 alleen, het is eh, bijna 10 uur. Gio is, is een beetje druk, Gio. Ik weet, niet, ik weet niet wat er met hem is. Hij loopt een beetje heen en weer te ijsberen. Hij wil beginnen, denk ik. Komen er nog mensen langs? Vandaag? Vandaag? Vandaag komt... nee? Komt er niemand langs? Nee, jij bent, jij bent gewoon de man vanavond. En hoe heet dat? Onze, onze vrienden van Zwart-Wit zijn hier niet vanavond. Die waren daar eh, vorige week donderdag, vorige week vrijdag. Zaterdag, waar zijn ze zaterdag ook nog langs geweest? Wilden ze maar helaas. Uh, en vanavond eh, konden ze niet. Maar nou, ze hebben wel wat voor ons achtergelaten. Een echte Radio 501 track. daar ga ik dan mee afsluiten. Veel plezier met Gio. En ik ben er volgende week gewoon weer. Hoi! bij de Volendamse dijk Radio 501 wordt nu echt een feit Ze gaan mee met de tijd en houden ook van hiphop Rustig hangen met de mannen, een pitstop Kunnen we chillen en overal over praten Terwijl Arwin draait regelt Johnny de Zako en Johnny Zing een liedje voor een man Laat je horen wat een echte Amsterdammer kan Ga nu naar de site, dan heb je kans dat je mij ziet Shoutout naar Mits, thanks voor de beat Net als 501 weten we dat het niet stopt Binnenkort weer een plaat voor je kop Peace. Dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag door horen zien en zo. Met Johnny. Dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag door horen zien en zo. 501. Dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo. Met Johnny. Dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag te horen zien en zo. 501. Dit is de Arwin en Show. En als je weet, hebben ze elke week weer een nieuwe show. Vol met nieuws, interviews en verschillende artiesten. Dus elke week hebben ze weer wat nieuws bij Radio 501 Wat dit is en dit blijft je radiozender nummer 1 En dankzij hun zijn wij zo ver in de game En dankzij hun krijgen wij ook die airplay En daarom wil ik zo dankbaar wezen Dus een big shout-out naar deze horenezen Ze vertellen wat je precies moet wezen Om uit je plaat te gaan, om te gaan feesten Dit is de Arwin Show, ze zijn elke vrijdag door de zien zo Met Johnny Dit is de Arwin Show, ze zijn elke